Mariette Krol met het... En Nicky Verstappen is opgelopen tot ruim 75. Vorige week kondigde de politie een groot DNA-onderzoek aan... in de zaak van de 11-jarige jongen... die in 1998 op de Brunsumer Heide werd vermoord. Volgens de politie is het aantal tips vooral zo gestegen... door de massale aandacht voor het onderzoek op tv en de sociale media. Incassobureaus die voor een belangrijk deel zeggenschap hebben in deurwaarderskantoren moeten worden teruggefloten. Dat vindt minister Blok van Justitie. Onder deurwaarders woedt een discussie over hun onafhankelijkheid. Het komt steeds vaker voor dat incassobureaus een belang nemen in deurwaarderskantoren. Voor de deurwaarders betekent dat een constante stroom van klanten, schuldeisers die hun geld terug eisen. Maar daarmee kan de positie van mensen met schulden in het gedrang komen, want die hebben belang bij een goede betalingsregeling of het kwijtschelden van schulden. De app die het mogelijk maakt om met de mobiele telefoon te betalen voor het openbaar vervoer is al na een week weer stilgelegd. Alleen klanten van Vodafone kunnen zich nog registreren. Klanten van KPN en drie dochterbedrijven niet meer. Veel mensen die de app OV-chip mobiel wilden gebruiken... om zonder OV-kaart op bus, trein of tram te stappen... stuiten op problemen. Bijvoorbeeld bij de registratie. Het bedrijf achter de app wil nu eerst die problemen oplossen... voor er weer nieuwe klanten worden toegelaten. Er komt op korte termijn geen laptopverbod op vluchten tussen Europa en de VS. De Amerikanen nemen daar in elk geval deze week nog geen besluit over. Een woordvoerder van het Witte Huis benadrukt wel dat een verbod nog steeds mogelijk is. De Amerikanen zijn bang dat laptops worden gebruikt om aanslagen mee te plegen. Het weer. Vannacht nog kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 13. In de loop van de ochtend breekt de zon door en dan wordt het 18 tot 22 graden.